Clemens Peters met het NOS Journaal. De foto's van de zwaargewonde oud-profvoetballer Kelvin Meinhardt... die eind september in Amsterdam werd doodgeschoten... zijn gemaakt door brandweerlieden. Dat heeft minister Grapperhaus laten weten aan de Tweede Kamer. Na het schietincident gingen er al snel foto's rond... ook van de reanimatie van Meinhardt. Omdat er toen nog geen persfotografen bij waren... ontstond al snel het vermoeden dat de foto's van hulpverleners kwamen. Grapperhaus is niet blij met de foto's. Hij zegt dat er een onderzoek en maatregelen komen. In Scheveningen wordt vandaag een visserschip te water gelaten... met een verdovingsmachine aan boord. En dat is voor het eerst. Elk jaar worden miljarden haringen, schollen en zeebaarzen... levend opengesneden en verwerkt... terwijl duidelijk is dat vissen gevoel hebben. Ook dit nieuwe vaartuig worden de vissen eerst verdoofd... met een elektrische schok. Volgens de dierenbescherming is dat de enige verantwoorde manier... en de organisatie is daarom blij met het nieuwe schip. De dierenbescherming hoopt dat deze methode snel wettelijk wordt verplicht. Bij de gemeente Amsterdam zijn eeuwenoude geveltoppen en brokstukken gratis af te halen. Door de jaren heen zijn duizenden Amsterdamse panden gesloopt... en veel historische bouwfragmenten zijn bewaard gebleven. Iedereen met interesse kan nu een aanvraag indienen... maar de gemeente wil wel dat de oude gevelstenen weer zichtbaar worden... in de openbare ruimte in de stad. Kiki Bertens heeft afscheid genomen van haar coach Raymond Sluiter. De breuk zat er al een tijd aan te komen. De afgelopen acht weken werkten de twee al niet meer samen. Op Instagram noemt Bertens het een moeilijke beslissing... en bedankt zijn sluiter voor de afgelopen vier jaar. Bertens won dit jaar de toernooien van Madrid en Sint-Petersburg. Sinds gisteren zit haar seizoen erop. Bij de WTA-finals had ze de halve finales kunnen bereiken... maar ze gaf op vanwege een rugblessure. Het weer. In het noordoosten eerst soms nog lichte vorst. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is vanmiddag 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging bij de werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt Battenverdorp 5 kilometer met een half uur vertraging. Aan de noordkant van Amsterdam op de A7 van Horen naar Zaandam... bij knooppunt Zaandam 5 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 8 kilometer.